Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ons land ligt toch nog niet lekker op koers voor de klimaatdoelen... blijkt uit een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het gaat wel goed met het aantal warmtepompen... en er zijn ook veel nieuwe wind- en zonneparken gebouwd. Maar er zijn ook nog verbeterpunten. We moeten nog veel meer energie besparen. Ook waarschuwt het planbureau dat er wel veel plannen op papier staan... maar nog niet worden afgetrapt door een tekort aan vakmensen en materiaal. Uit de nieuwste peilingen blijkt dat er nog steeds drie partijen aan kop gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen. De VVD is qua zetels de grootste, gevolgd door Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks-PVDA. De verschillen tussen die drie partijen zijn zo klein dat ze eigenlijk gelijk opgaan. Deze vrouw heeft nog geen flauw idee op wie ze gaat stemmen. Nou ja, ik heb me nog niet echt ingelezen in de huidige verkiezingspunten. Maar dat ga ik dus nog even doen. Eh, misschien nog even een stemwijzer. De vragenlijst Stemhulp staat sinds gisteren online. In en om Woerden kun je beter even niet de weg op gaan als dat niet per se hoeft. Door het blussen van een grote brand komt er veel rook vrij. En dat in combi met de mist zorgt ervoor dat het gevaarlijk kan zijn op de weg. In Frankrijk heeft een beruchte crimineel 40, 14 jaar cel gekregen... vanwege een spectaculaire ontsnapping uit diezelfde cel... Een paar jaar geleden landde er een helikopter op de binnenplaats van de gevangenis. De broer van de crimineel had de piloot gegijzeld om hem te helpen ontsnappen. Drie maanden na de ontsnapping werd de crimineel toen weer opgepakt. En dit paasspektakel is volgend jaar in Zeist. Ik geloof in ieder geval wel in de boodschap van Jezus. Die boodschap leeft absoluut nog het daagt ons nog steeds uit. Als je weet dat iedereen diep van binnen hetzelfde is, dan dat weet je, wees dan gewoon lief. Leuk. Passion wordt op 28 maart gespeeld, in Zeist dus. Wie bijvoorbeeld de rol van Jezus, Maria en Petrus gaan spelen... dat horen we begin volgend jaar.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 Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata. Un chacalaca, como chacalaca. Oh, otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi boom chacalaca, boom chacalaca, yes. Otra vez, otra vez shakalaka, boom shakalaka, yes. Uy yes. baila con boom hey, Emilia. Con esa miradita que no mata a nadie, empiezo por tu boca y bajo Buenos Aires. Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, hey.